Gestart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Op eiland Sumatra zijn de slachtoffers van de tsunami van zeven jaar geleden herdacht. Op 26 december 2004 kwamen daar 170.000 mensen door een vloedgolf om het leven. Er waren verschillende ceremonies, onder meer bij een massagraf waar honderden slachtoffers begraven liggen. In de hoofdstad van de provincie Aceh werden door kinderen symbolisch 5000 papieren bloemen geplaatst, waarop ze boodschappen hadden geschreven. Ook in andere landen is de tsunami herdacht, onder meer in Thailand. Daar vielen zeven jaar geleden 5400 doden, onder wie 28 Nederlanders. In China is de dissident Chen Shi veroordeeld tot 10 jaar cel. Hij kreeg zijn straf voor het ondermijnen van de staatsmacht. Chen schreef veel artikelen waarin hij de communistische partij bekritiseerde. Zijn teksten verspreidde hij via internet. Het is niet de eerste keer dat Chen is opgepakt voor zijn activisme. Hij was ook betrokken bij de protesten op het plein van de Hemelse Vrede in 1989. Hij zat daarna drie jaar in de cel. Verder zat Chen Shi tien jaar vast voor contra-revolutionaire activiteiten. Afgelopen vrijdag werd ook de activist Chen Wei veroordeeld. Hij kreeg negen jaar cel. In België zijn meer dan 2000 cafés dichtgegaan sinds de invoering van het rookverbod een half jaar geleden. 40% meer caféhouders gingen failliet dan in dezelfde periode vorig jaar. Het zijn vooral kleinere kroegen die hun inkomsten door het rookverbod zagen dalen. De Belgische Vereniging voor Kleine Zelfstandigen vindt dat de overheid cafés een jaar uitstel moet geven bij het betalen van sociale lasten. Ook willen ze dat de btw op drank wordt verlaagd. Die maatregelen moeten ervoor zorgen dat kleine cafés voor een faillissement worden behoed.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 sleigh ride together with you. Giddy up, giddy up, giddy up, let's go. Let's look at the show. We're rocking in a wonderland of snow. Giddy up, giddy up, giddy up. place while we watch the chestnuts pop. Pop, pop, pop.